Zit van der Linde met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer willen bedrijven verplichten om ethisch verantwoord te ondernemen. Ze moeten zaken als dwangarbeid, moderne slavernij en milieuvervuiling uit hun productieketens bannen op straffen van een sanctie. Dat staat in een initiatiefwet die SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie indienen. Als voorbeeld noemen ze kleding in Nederlandse winkels gemaakt door Oeigoeren en Nederlandse investeringen rondom het WK voetbal in Qatar. Bij de Nederlandse aardoliemaatschappij is een groot datalek geweest. Hackers hebben de hand gelegd op de gegevens van 19.000 Groningers die aardbevingsschade hebben. Het gaat vooral om persoons- en adresgegevens. Volgens de NAM is het lek inmiddels hersteld. De software die wordt gebruikt voor waardedalingsclaims zou niet goed zijn beveiligd. Die software wordt wereldwijd gebruikt door bedrijven en instanties... en mogelijk zijn er dus veel meer slachtoffers. Tegen de man die vorig jaar in Grote Broek in Noord-Holland met zijn auto een basisschool binnenreed is twee jaar celstraf geëist. De man was boos omdat zijn zoon in een andere klas was geplaatst. Toen hij de school binnenreed waren er zo'n 60 mensen, onder wie 15 kinderen, maar niemand raakte gewond. Het is voorlopig niet haalbaar om boven de sporen bij station Utrecht Centraal te bouwen. De gemeente heeft laten uitzoeken of er woon- en werkruimte zou kunnen worden gebouwd boven het spoor. Maar dat blijkt de komende 20 jaar te moeilijk en te duur. De stad wil eerst proberen om de ruimte rondom het spoor volledig te gebruiken... en later misschien alsnog boven het spoor te bouwen.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 ci sarà sempre qualcuno che la canterà. Qualcuno non mi basta dire. sharing this relationship. gets so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

Jones. straks je eerste vriendje krijgt. En het feestje leuker is dan hier bij ons thuis. S'avonds voor de eerste keer op pad. Weet dan dat er iemand nu? Blijf nog even daar. Wanneer de drempels komen op jouw pad. En het leven niet verloopt zoals je had verwacht. De groei komt pas na de pijn. Maar weet dat wij er altijd voor jou zijn 一道。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 tonight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 dice mami tanto, dale y ven. dat je bang bent Misschien omdat je iets te veel nadenkt Dan op je zet, mami, dank again. Cause it's you I should be